7 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Hulpverleners hebben vier dagen na de aardbeving en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi nog altijd moeite om het rampgebied te bereiken. In de stad Palu wordt gezocht naar overlevenden onder ingestorte gebouwen. Het hoofd van het reddingsteam zegt tegen persbureau Reuters dat de hoop op het vinden van overlevenden nog niet is opgegeven. Volgens de Indonesische rampendienst zijn er in de stad Palu alleen al meer dan 50.000 mensen dakloos geworden. Het officiële dodental staat op 844, maar er wordt gevreesd voor duizenden slachtoffers. De broer van Fethullah Gulen, die volgens de Turkse regering... achter de mislukte staatsgreep zat, is veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf. Koetbettin Gulen moet 10,5 jaar de cel in... omdat hij volgens de rechter schuldig is aan lidmaatschap... van een gewapende terroristische organisatie. In 2016 was er in Turkije een bloedige koepoging. Volgens president Erdogan was de islamitische geestelijke Gulen... het brein daarachter. Veel websites zijn nog altijd slecht toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. Twee jaar geleden is dit probleem ook al eens onderzocht... maar sindsdien is er weinig veranderd, is de conclusie. Van de websites van grote bedrijven die zijn onderzocht... scoort alleen eBay goed. Bij de sites van onder andere Albert Heijn, Coolblue en Marktplaats... hebben blinden en slechtzienden moeite hun weg te vinden. Nederlandse musea trokken vorig jaar bijna 700.000 bezoekers meer dan het jaar daarvoor. In totaal bezochten 31 miljoen bezoekers meer dan 400 Nederlandse musea. Volgens de museumvereniging is het aantal museumbezoeken de afgelopen vier jaar met 30 gestegen. En daaronder zijn veel jongeren. De jonge bezoekers worden voor musea steeds belangrijker. Het weer dan nog. Vanochtend is het regenachtig, maar vanmiddag klaart het op. De temperatuur stijgt naar 15 graden. Er waait een matige westenwind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A6 Lelystad Muiden tussen knooppunt Almere en Almere Haven langzaam rijden en stilstaan. Dat geldt ook voor de A7 ten Oeverzaandam tussen Hoorn Noord en Purmerend. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam gaat het langzaam tussen Westzaan en knooppunt Zaandam.